Van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft bij een dodelijke aanrijding op de A2 in Noord-Brabant vannacht twee mensen aangehouden. Bij Maarhezen kwamen drie auto's in botsing. Een van de inzittenden overleed. Het gaat om een man uit Montfort in Limburg. Een andere man ligt zwaargewond in het ziekenhuis en een derde raakte licht gewond. Een van de bestuurders werd aangehouden omdat hij te veel gedronken had. Zijn passagier werd ook aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren. In juni is bij Veilig Thuis een recordaantal van ruim 25.000 meldingen binnengekomen... over een controlerend of gewelddadige partner of familielid. Een derde meer dan in juni vorig jaar. De afgelopen tijd waren meerdere gevallen van femicide in het nieuws. Zo werd in Gouda vorige maand nog een vrouw in het bijzijn van haar kinderen... doodgeschoten door haar ex-man. In het Gelderse Lobit is gisteravond een man verdronken. Hij werd uit een meertje langs de Rijn gehaald. Hoe hij in het water is gekomen is onbekend, maar de politie gaat uit van een ongeluk. De man werd nog gereanimeerd, maar tevergeefs. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. In een oliedepot in de Russische stad Sochi is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken. De gouverneur van de regio beschuldigt Oekraïne van een droneaanval maar Kiev heeft de aanval niet opgeëist. Wel zegt Oekraïne dat ze gisteren een ander oliedepot hebben aangevallen in Rusland. Dat werd een vergeldingsactie genoemd voor de voortdurende Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het Russische leger heeft Oekraïne vorige maand met ruim 6000 drones bestookt. Het weer in het oosten nog wat bewolking, verder zonnig.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 Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking. And when he passes, I smile, but he doesn't see. He just doesn't see. she watches so sadly. How can she tell him she loves him? doesn't see. Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag staat het programma in het kader van Latin Jazz... en een iets andere invulling dan puur Stan Getz en eh, Antonio Gobim. Voor het nieuws van 11 uur al tweemaal The Girl from Ipanema... en na het nieuws van 2 uur tweemaal The Boy from Ipanema. The Boy from Ipanema is eigenlijk dezelfde nummer... alleen de tekst is veranderd... waar over een vrouw wordt nu over een man gesproken. Ik ga verder met George Benson Quartet. It's Uptown heet het album. Het komt uit 1966. En daarvan ga ik het nummer draaien J.H. Bossanova. George Benson Quartet. Benson Quartet met J.H. Bossanova. En dan ga ik verder met uh, eh, Toets Tielemans. Ook Toets Tielemans heeft zich aan uh, eh, Latin Jazz gewaagd. En hij heeft eh, eigenlijk twee mooie albums opgenomen. die heten de Brazil Project Volume 1 en de Brazil Project Volume 2. En van dit laatste album ga ik naar draaien het nummer Z. Toets Tielemans. Stielemans met het nummer C. Ik ga verder met een Nederlandse bijdrage, Hermine Durlo. Het komt van haar album uit 2016, dat heet Living Here. En het nummer heet Zamba de Ombrekke. Hermine Durlo. Min Durlo met Samba de ombrekken. Op de achtergrond ga ik ondertussen vast een, eh, een eh, tune opstarten van de volgende band. Eh, het is een tijdje terug in het, ehm, in het verleden. De oudere luisteraars weten waarschijnlijk wel wie deze band is. Dus ik laat hem nog heel even doorlopen voordat ik hem ga vertellen... Ja, en als u hem niet herkend heeft, het zijn de Skymasters. En de Skymasters hebben ook een eh, samba-variant gemaakt. Het heet de Italian Samba deze keer. En die ga ik draaien. De Skymasters. MUZIEK Música de Skymasters met de Italia Samba. En van de Italia Samba ga ik naar Ella Fitzgerald. Het is een reuzensprong, maar zij heeft ook een heerlijk nummer gemaakt... en dat heet de Jazz Samba. En daarvan heb ik een live uitvoering gevonden. Het is uitgevoerd in 1967 in Oost-Berlijn. En het album heet dan ook East Berlin. De Jazz Samba van Ella Fitzgerald. Gentlemen, we'd like to do a samba for you now, a bossa nova, and we call it the jazz samba. And it has a little of everything in it, but we hope you recognize it. Donk, donk, donkity, donkity, donkey, donkey, donk, donk, donkity, donkity, donk. Here she comes, here she comes dance samba, so dance samba, bye bye bye bye bye. So dance samba, so dance samba, bye. So dance samba, so dance samba, bye bye bye bye bye. So dance samba, so dance samba, bye. Should I see you twitch the daisy mice? Ni con say so cha cha cha. So dance a samba, so dance a samba. Bye bye bye bye bye. So dance a samba, so dance a samba. Bye. The jazz samba, the jazz samba. How it gets to you. The jazz samba, the jazz samba. Ooh, you. The jazz samba, the jazz samba get that feeling, you start reeling. Ooh. dance samba, so dance samba. Vai, vai, vai, vai, vai. To dance samba, to dance samba. Vai. So dance samba, so dance samba, ga ga ga ga ga ga ga ga. So dance samba, so dance samba, bye. Should I see you twist today? She my. cause so cha cha cha. So dance the samba, so dance the samba, vaga vaga hit vaga hit So dance the samba, so dance the samba, vai. Vaga vaga vai. de A new language to get to go, to go, to get to go, go, go, go. Oh no, some more, vices. assim, o oh, nosso amor vai ser assim. tiki tiki bong tiki tiki tiki tiki cold outside. ンガチカカンガチカカンガンドンガチカンガカンチカポンジカンガンジカチカチカチャチャカンカンプチケチケカンチキドンボンブデンゲテカンケシカンケテケタパチパダンシャンジョンチキテケタ I forgot it now. Here she Ella Fitzgerald met de Jazz Samba. Live opgenomen in Berlijn in 1967. En dan iets heel anders. In Zandvoort wordt natuurlijk al heel lang hele goede jazz eh, live gespeeld... door het, uh, de organisatie van Jazz in Zandvoort. En in september gaat het weer beginnen. En op 14 september is het eerste concert. Zoals vele luisteraars weten in ehm, eh, het traditionele gebouw van de Krocht in Zandvoort... wordt verbouwd en dat is nog net niet helemaal klaar. Dus dit jaar gaat de concertreeks eh, beginnen in Nieuw-Innekum... waar ze ook het laatste jaar gespeeld hebben. En op 14 september is het eerste concert daar met het Tijn Trommelen Quartet. Die gaan het Great American Songbook spelen. En daarop eh, doet ook eh, mee Frits Landersbergen... en Edwin Corsilius en Harry Kanters. De kaarten zijn beschikbaar. U kunt het via de website aanschaffen. En het hele programma staat ook op de website voor het hele jaar. En vanaf december gaan de concerten weer plaatsvinden in de krocht. Dus als u al zin heeft, ga vast kijken en boek eventueel. Ik ga verder met het eh, programma hier. En het staat natuurlijk in het kader van Latin Jazz... en een iets andere invulling dan de traditionele nummers... van Stan Getz en Antonio Gobim. De volgende die klaar is Henk Mobley. Henk Mobley, een tenorsaxofonist. In 1967 nam hij het album op High Voltage... En daarop speelt hij samen met een geweldige crew. Naast Hank Mobley op de Noorsax, Jackie McLean op altsax... Blue Mitchell op trompet, John Hicks op piano... Bob Cronshaw op dolbas en Billy Higgins op drums. Het nummer heet Bossa Deluxe. Henk met Bossa Deluxe. En ik ga verder met Art Pepper. Die is ook al een tijd niet voorbij gekomen, realiseerde ik me net. Van het album Among Friends uit 1978 ga ik draaien Blue Bossa. Pepper met Blue Bossa. En dan Maite Hontelee, de Nederlandse Maite Hontelee... die in Colombia gewoond heeft en gespeeld heeft met alle lokale bands daar... en geweldige muziek heeft gemaakt. En van een van die albums heb ik eh, klaarstaan Mambo City. Maite Hontelee. con la mujer sonora May quien nos pone a gozar con su magistral trompeta. daar even verrast. Er kwam nog een klein eh, nagift, toegift. Um, ehm, <clears throat> Maite Hontelee was dat natuurlijk met eh, Mambo City. Ik ben alweer toegekomen eigenlijk aan het laatste nummer van vandaag. Een eh, uitzending die vooral in het teken stond van, uh, van Latin Jazz. Als ik nog een klein beetje over heb na dit nummer... dan komt er nog een klein toetje. Maar het laatste nummer ehm, staat ehm, klaar. En dat is van Remy Bolduc Jazz Ensemble. Een Canadees Ensemble En het album heet Swinging with eh, Oscar. Het gaat natuurlijk over Oscar Peterson. En het nummer wat ik ga draaien heette Bossa Biquin. Big Win van een Remy Bolduc Jazz Ensemble. U heeft geluisterd naar ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag in het teken van Let eh, Latin Jazz, maar dan net een beetje anders. Volgende week zit Alco hier weer en ik ben er in eh, september weer. En dan weer een eh, hele, hele nieuw thema en een nieuwe uitzending. Ik heb nog een paar seconden over, dus rest mij u een fijne zondag te wensen. Geniet van het lekkere weer zolang het duurt. En tot een volgende keer bij ZFM Jazz.